En daardoor is een stemming over haar leiderschap een feit. Veel conservatieve parlementsleden zijn boos over het uitstel van de stemming over het Brexit-akkoord met de Europese Unie. De stemming over mee is vanavond om 7 uur. Supermarktketen Albert Heijn neemt zijn winkels op de schop. Er komen keukens in de supermarkten waar gerechten met producten uit de winkels worden bereid. En daarnaast moeten klanten producten uit de winkel kunnen bestellen die binnen een uur worden thuisgebracht. Dat gaat allemaal ten koste van ruimte voor traditionele kruidenierswaren zoals diervoeding en schoonmaakproducten. In het FD zegt topman Wouter Kolk dat het tijd is dat supermarkten een andere functie krijgen. Nu steeds meer mensen hun boodschappen online bestellen. Begin volgend jaar wordt de eerste vernieuwde Albert Heijn geopend in Amsterdam. Het bureau kredietregistratie overtreedt de privacywet... omdat de instantie geld vraagt voor het sneller inzien van gegevens. Dat zeggen juristen tegen de NOS. Mensen hebben het recht om hun dossier gratis in te zien bij het BKR. Maar het duurt soms wel een maand voordat de gegevens binnen zijn. Als mensen ervoor kiezen om te betalen... dan kunnen ze de informatie al binnen een paar minuten krijgen. Volgens juristen is dat in strijd met de wet. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt de werkwijze van het BKR. Het Britse televisienetwerk Sky stopt na volgend jaar met zijn wielerploeg. Het is nog onduidelijk of de ploeg blijft voortbestaan met een nieuwe sponsor of wordt opgedoekt. Sky stak de afgelopen negen jaar 165 miljoen euro in de wielerploeg... die daarmee een van de duurste, maar ook succesvolste ploegen in het peloton was. De wielerploeg boekte maar liefst zes Tour de France-zegens. Bij Sky staan de Nederlanders Dylan van Baarle en Wouter Poels onder het contract. Het weer. Vandaag droog en van tijd tot tijd zon. De temperatuur ligt rond de 4 graden. Komende dagen blijft het droog, maar dan wordt het wel iets kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht. 5 kilometer, kost je bijna een kwartier. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knoop het Rotterpolderplein, 10 kilometer... De linkerrijstrook is dicht, vertraging daar ruim drie kwartier. Door een ongeluk op de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam Hemhavens en Amsterdam Slotervaart, 6 kilometer.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 Met men nu de Watertoren. later, baby. Slip a stable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year since a baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do a baby and fill my stocking with a duplex and checks.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 about the price but most of all for butterfly kisses after bedtime prayer, sticking little white flowers all up in her hair. Walk beside the pony, daddy. It's my first ride. I know the cake looks funny, daddy, but I should.